Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Belastingdienst gaat onderzoeken of bij meer supermarkten belastingfraude wordt gepleegd. Gisteren werd bekend dat er bij filialen van de inmiddels verdwenen supermarktketen Super de Boer door een aantal bedrijfsleiders en franchise-nemers is geknoeid met de administratie. Ze deden alsof er door klanten artikelen werden teruggebracht, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Het geld staken ze in eigen zak. Er zijn acht mensen opgepakt. Die zouden de afgelopen zes jaar voor anderhalf miljoen euro hebben gefraudeerd in onderling overleg. Chemiebedrijf DSM gaat in Delft en in Sittard Geleen twee nieuwe onderzoekslaboratoria opzetten. Het zal ongeveer 700 banen opleveren. Onderzoekscentrum in Sittard zal zich toeleggen op de ontwikkeling van duurzame materialen voor toepassing in de automobiel- en elektronica-industrie. In Delft ligt de nadruk op biotechnologie, bijvoorbeeld de ontwikkeling van enzymen voor de voedingsindustrie. De ChristenUnie stemt niet in met het permanente noodfonds voor de euro, het ESM. Fractievoorzitter Slop zegt dat de partij niet akkoord kan gaan met het overmaken van 40 miljard euro aan gemeenschapsgeld, zonder dat duidelijk is wat er met dat geld gebeurt en zonder zeggenschap daarover. PVV en SP zijn ook tegen. De PVV wil de deelname via een kort geding tegenhouden. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het ESM de commissie Deetman doet een oproep aan vrouwen die in hun jeugd binnen katholieke instellingen zijn misbruikt om zich te melden. De commissie doelt op seksueel misbruik, maar ook psychisch of fysiek geweld. De commissie Deetman begint binnenkort aan onderzoek dat gericht is op het misbruik van meisjes binnen de katholieke kerk. Het rapport dat Deetman eind vorig jaar publiceerde was niet specifiek gericht op het misbruik van jongens, maar de Kamer vond dat de positie van vrouwen onderbelicht was. Het weer. Op de meeste plaatsen droog en zonnige periode. Tegen de avond enkele buien met kans op onweer en hagel. Het wordt 23 tot 28 graden. Aan de kust door wind van zee niet warmer dan 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort Noord 5 kilometer. A7 richting Zaandam 4 kilometer voor knooppunt Zaandam. En op de A8 naar Amsterdam staat ook 4 kilometer voor knooppunt Koenplein. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en knooppunt Batuverdorp 12 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen de knooppunten Amstel en Nieuwemeer 4 A12 Arnhem richting Den Haag bij Maarsbergen 5 en verderop voor Den Haag-Malieveld 4 kilometer. A13 richting Rotterdam bij Delft-Noord 3. En op de A20 in de richting Gouda rijdt het langzaam over 7 kilometer tussen de knooppunten Ketelplein en Terbrechtseplein. A27 Almere naar Utrecht bij Bilthoven 5 en verderop 3 kilometer tussen Hilversum en Utrecht-Noord.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 Michael Jackson, You Rock My World, opent uur 4 van zie ehm, even is bij We staan vandaag live op de jaarmarkt in de Zwaluwestraat. En ehm, aangekomen in de studio, oftewel het eh, locatiestudio moet ik eigenlijk zeggen, Joop van Kempen van Surfvereniging Zandvoort. Goedemiddag. Goedemiddag. Ehm, ja, ik heb jou uitgenodigd even hier bij de studio om, uh, om de Zandvoort Open. Het vindt plaats op 28 mei. Voor de surfliefhebbers, hè? Inderdaad. Zou je kunnen uitleggen wat het is? Nou, het is een uh, golfsurfwedstrijd. Dus eh, zonder zeil, zonder eh, vlieger. Gewoon alleen met een plankje op de golf. En ja, dat doen we nu al voor de vierde keer. Dus dit is de vierde editie. En ja, ondertussen al redelijk bekend bij de golfsurfers. Dus meestal zitten we redelijk vol. Het is altijd hartstikke leuk. Ja. Nou, er zijn altijd leuke prijzen te winnen. surfboardjes, surftrips trippies naar het buitenland zelfs. Dus eh, we hebben altijd leuke prijzen. Want hoe ziet het programma van zo'n dag eruit? Eh, nou, het, wordt gedaan in heat. Dus je gaat zeg maar per heat met vijf man tegelijk eh, het water in. En je hebt allemaal een verschillende kleur shirtje aan, zodat de jury kan zien. En die beoordeelt zeg maar als jij een golf pakt, eh, hoe je hem pakt en hoeveel punten daarvoor gegeven worden. Want wat is nou de magie van het surfen? Altijd als ik een surfer spreek, dan is het altijd zo van ik hou van surfen, surfen is mijn leven. Wat is nou, want ik neem aan dat jij ook echt een surfer bent. Ja, ja, ja. Zo zie je er wel uit. <laughs> maar wat is nou de magie van het het Wat is nou het mooie eraan? Ja, het is, het is ik zeg altijd, eh, ze noemen het ook stookt zijn. Hè? Dat als je het eenmaal gedaan hebt, dan... Uh, het is een soort verslaving inderdaad. Ja, En eh, ja, je hebt altijd die drang om zeg maar toch die perfecte golf te pakken. En lekker op zo'n plankje helemaal je vrij te voelen. En, lekker te surfen, ja. Kun je nou goed surfen in Zandvoort? je kan eigenlijk heel goed surfen in Zandvoort. ze zeggen ook altijd, als je het hier leert, kan je het overal. Ja. Want zeg in het buitenland zijn de golven iets krachtiger, iets mooier. En daardoor ook veel makkelijker. Oké. Dus als je die leert, zijn ze veel moeilijker, maar kan je het daar ook. Wat is nou de ideale surfland of surfplek? Ja, dat is natuurlijk Hawaii. Eh, ja, Dat, dat, blijft natuurlijk Hawaii. Ja. En, eh, maar je hebt natuurlijk een heleboel leuke spots waar je zeg maar leuk kan surfen. Oké. En ik ben geen surfer, maar als ik stel ik wil wel gewoon langskomen, kan dat ook? Is er dan ook activiteiten rondom het verdopen? Eh, ja, het, het is bij eh, Skyline, Strand en Skyline 13. Eh, eh, we hebben allemaal kraampjes met surfshops die allemaal leuke surfspullen te koop aanbieden. we hebben promotiemateriaal. de, je kan pakken huren, je kan een, een boordje huren als je dat wil, om, zelf even te proberen. Ja, kortom, er is van alles te doen. Oké, nou ja, duidelijk. Waar? Nou, wat, wat, ik oh, nou sorry, ja? wat nou als er geen golven zijn? Dan gaan we stand-up peddelen. Dat heet Suppen. Dat is ook weer een nieuw iets. En eh, ja, dat is inderdaad, normaal heb je met een wedstrijd een soort waiting period. Dat je zeg maar drie weekenden en zoek je het weekend met de beste golven. Nou, dat hebben wij dus niet. Maar wij hebben dus als alternatief dat als er geen golven staan, dan gaan we dus met een wat groter boord het water in met een pedal. En dan, eh, ja weet je, het, is, het gaat ook allemaal een beetje om de gezelligheid ook. Eh. we gaan daarna gezellig barbecuen, er komt een beentje en we gaan er gewoon een gezellige dag van maken met z'n allen. Eh, Top. En, nou, leuk. Nou, als je mee wilt doen, waar en hoe kan je inschrijven? Nou, je kan je natuurlijk eh, inschrijven via onze site, uh, Ja. Maar je kan ook op de dag zelf, maar dan moet je dus inderdaad vroeg op, want dan moet je tussen half negen en half tien bij de wedstrijdtafel, kan je je nog inschrijven. Ja. het is vanaf 12 jaar, dus vanaf 12 jaar en ouder. Iedereen kan meedoen. Als je ook maar een beetje denkt van ik kan surfen, gewoon eh, gezellig meedoen. En eh, het kost 20 euro. Oké. Maar dat is inclusief goodiebag en inclusief barbecue, s'avonds avonds. Dus eh, ja, en dan heb je gewoon een hele gezellige dag. nou oké, nou klinkt te gek. Dus meer informatie vinden is via de website. 28 mei gaat het plaatsvinden. Nou Joop, hartstikke bedankt. Ja, jullie ook bedankt. <laughs> Ik ga zelfs applaus. kijken eens. Gouden fans. En eh, nou ja, veel plezier 28e. Ja, dankjewel. En, jullie eh, ook vandaag. Veel plezier op jaar jaarmarkt. Ja. Hoe is het tot nu toe? Nou hartstikke gezellig. Het is natuurlijk lekker weer. Dus eh, eindelijk een keer. Dus nee, geniet met volle teugen. Ja, ah, is goed om te ah, horen. Hé, hey, dankjewel. Jullie ook bedankt jongens. it's inside the bottle Maybe it's inside the bottle Barbara Streisand. Barbara Streisand. Altijd leuk, hè? Barbara Streisand, Jordan Tuxos. Hey, we gaan even een rondje maken. We gaan even een aantal mensen vragen wat ze hiervan doen en wat ze ervan vinden. We beginnen met deze meneer. Voor mij is dat een bekende. Als je helft geduld hebt, maak ik... Oh, mondje vol, hè? Mondje vol. Ja. Hey, Pascal van der Beek, onze collega van ZFM. Wat ben je aan het doen vandaag? Wat ik vandaag aan het doen ben? Ehm, ik ben eh, in eh, dienst van uh, eh, Roy van Buring vandaag vanwege zijn bedrijf On Air Events. En wij zijn aan het proberen om mensen te kijken of ze evenementen willen organiseren waardoor ze ons willen gaan inhuren. Okay. Maar jij staat op het hoofd hoofdpodium hè? hey, wij hebben net een mentalist hebben we hier gehad en Alder werd ehm, onder hypnose gesteld. Heb jij dat nog niet gehad? Ik ben daar niet bij aanwezig geweest, nee. Want ik stond toevallig bij de kraam zelf, want we staan ook op de eh, kraam in de Halterstraat. ja, je krijgt wel te horen inderdaad dat mijn gewaardeerde collega Aldo wel gehypnotiseerd was. Dat nou, begint ook lekker uit aan te lopen alweer. Gelukkig gaat het nou een beetje goed met me. ja. Nou, Rodi was wel eh, gehypnotiseerd en hij zei aan de hand, hij had eh, best wel wat energie over eh, in ene. En hij ging in de wel rennen vliegen waar hij mee bezig was, joh. Ja, ik heb gehoord dat hij uh, René Vrogenaar doet. Nou, dankjewel. Fijne dag verder. We gaan even verder kijken. Een meisje, Ruud, daar. Die. Een meisje? Kijk, staat, ik hoop dat ik het haal. Staat te behangen. Staat te behangen. Oh, oh, oh. Ja, een meisje met behangen. Kom eens naar mij toe. <laughs> Niet verder. Kijk, wij zitten hier in de Zwaluwstraat en er staat hier een hele grote kar met behangdemo erop. Doe mee en win. Dan vraag ik me al drie uur af, wat is dit eigenlijk? En eindelijk kunnen we het eens gaan vragen. Nou, wat is dit? Nou, je kunt een iPad winnen. Natuurlijk. Je kunt een iPad winnen. Nou, dat is makkelijk, maar hoe? Maar hoe? Dan moet je even je gegevens achterlaten bij ons. Een aantal vragen beantwoorden. En dan eh, maak je kans op die iPad. Ja, maar kijk. Je maakt kans op die iPad. Gegevens achterlaten. Maar ik zie hier... zie ik een hele... Proberen. Oh! hoe werkt het dan? Hoe, ga je, hoe is je ideale... Hoe... Je mag het even proberen hoor. Mag ik het proberen? Ik hoop oh, dat ik het oh, red. Oh, ik, ga het, ik, ga het, ik ga het proberen. Misschien lukt het. Ik doe het microfoon even... Even, eh, even die bus uh, eh, stukje deze komen zetten. Zo, ja, ja. Misschien lukt het. Zou mooi zijn. Oh. oh, oh, oh, ik hoop dat het redden. Kijk, we komen een heel eind. Oké. Als, je het, mij thuis, als je het nou even goed doet, eh, Ruud, kan je het bij mij thuis ook even doen. Je moet eerst even eh, die witte... Ja, je moet eerst even de witte behanglijm pakken. Deze? Nee, de roller, zeg maar. ja. Dan mag je daarmee op de muur, zeg maar. Op de muur? Dan mag je daarmee op de muur rollen. een muurtje. rollen. Nee. Hier ook? Ja. Oké. Esther. Ja, misschien een stukje het goed zo? Nee, je moet hem rollen. Oh, goed. Nou, ik ben dus bezig met eh, dat behang, maar ik doe het weer helemaal fout. Ik word ook niet gecoacht hè, hierin. Ik word ook helemaal niet gecoacht hierin. Kijk, zij doet het voor. Oh, man. Ja, eh, <laughs> ik ben een man, maar wel met twee linkerhanden. het. <laughs> Ze merkt het, ja, leuker. Dus het is belangrijk dat je goed lang uitrolt. Ja, rol maar meisje. Ja, en dan? Oh, moet ik hem... Uh... Aldo, help me eventjes. Houd de microfoon even vast. Ik kan je toch lang uh, dan gaan zij lijmen en jij plakken. Oh ja. Wel recht, hè? Wel recht. <laughs> Oh, oh, oh, helemaal scheef is hij. Scheef, Hang hangt scheef. nou, <laughs> lekker. hij is scheef. Kijk eens. Als je dat, ding behangen heb ik erop gedaan en dan ga je met een blauwe spatel ga je er ehm, overheen. Heb nog nooit Ik heb nog nooit behang, nee. Ik heb, eh, ik heb wel gestuukt. Heb ik ook een paar mensen voor. Ik zal niet zeggen wie, maar nou, het ziet er heel makkelijk uit. Cursus eh, behangen... Maakt u je eh, iPad of Nee, nog niet. We moeten gegevens invullen. Ah, maar cursus... Ja, lijkt me leuk. Cursus behangen kan dus in de Zwaluwstraat naast de ZFM eh, studio, locatie studio. Um, hoe heet ze eigenlijk? Hoe heet je? Bij Eline kan het. Bij Eline kan je eh, dus eh, een behangdemo krijgen. Dus als je ooit een keer... we gaan even de foto, ja. Even lachen, ja, leuk. Ja, is hij. Nou, dankjewel. Ik ben een stuk wijzer geworden. Maar ik denk dat het tijd is om snel even wat muziek te draaien. Vind je niet? Oh. Komt ie aan. make them toys. Tasha Bedingfield op ZFM. En Strip Me en daarvoor Mr. James Brown, It's a Man's World. Het is de dag vandaag dat ehm, bekend werd dat van alle supermarkten de Lidl in beste de in staat is de klanten tevreden te stellen. De oorsprong van Duitse keten krijgt een 8,2 als klanttevredenheidscijfer. Eh, Jumbo eindigt op een tweede plek, Vomar en Deen wat is Deen? Geen idee, nog nooit van gehoord. Uh, staan op de derde en vierde plek. En pas op de vijfde plek komt Albert Heijn. Ja, Deen is een, eh, de gebroeders eh, van Dirk en zo. Oh, oké. dus dat is een, groter, eh, een groot bedrijf. Ehm... De tijd van de opengescheurde dozen is voorbij, al dus de expert. Nou ja, weten we dat ook weer. hey, ehm, ken jij Michael Kiwanuka? Geen idee, nooit van gehoord. Michael Kiwanuka is verkozen door BBC als eh, meest eh, beloftevolle artiest van het jaar 2012. Oké. En hij heeft een nieuw album uitgebracht, Home Again, en ook weer een nieuwe single. En wat vind ik die te gek zeg. Michael Kiwanuka en zijn nieuwe single heet I'm Getting Ready. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of Fijn liedje zegt de nieuwe Michael Kiwanuka. Check deze man. I'm Getting Ready heet zijn nieuwe single. Nou, fiets compleet anders. is Zandvoort. girl I want you to know. I'm a dead county, self-paid, self-made, millionaire, just play. Around the world, now I'm around the world, getting paid. Girl problem, no, no problem, no, don't hit it in, I won't solve it. I wanna get rich, you me? Now let me see what the Lord split your island. Girl, what you doing tonight? I wanna see what you got in store. options I gotta go or got my monster Cause I hit all the baddest women in the world Gangsta Baby, baby La la la la la la la Baby, baby La la la la la la la Baby, baby La la la la la la la. baby, baby. La la la la la la la. Drop it to the floor and make you have whatever you want. You can shake some more and make you have whatever you want. Oh, you got it, 'cause you make me wanna what I want.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 De NS heeft tientallen valse claims voor schadevergoeding binnengekregen na het treinongeluk vorige maand in Amsterdam. Zo hebben opmerkelijk veel mensen gemeld dat ze bij het ongeluk hun iPad zijn kwijtgeraakt. Een team van de NS onderzoekt alle claims. Vaak gaat het om mensen die al eerder een valse claim hebben ingediend, zegt de NS. Zo had een vrouw de NS een keer onterecht aansprakelijk gesteld omdat ze zou zijn gevallen op het perron. Nu eist ze schadevergoeding omdat ze in de verongelukte trein zou hebben gezeten. Na een heel lichte opleving in april is het consumentenvertrouwen in de maand mei opnieuw weggezakt. Vooral het vertrouwen in de eigen financiële situatie is sterk gedaald. Het heeft nog nooit eerder zo laag gestaan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Belastingdienst gaat onderzoeken of bij meer supermarkten belastingfraude wordt gepleegd. Gisteren werd bekend dat er bij filialen van de inmiddels verdwenen supermarktketen Super de Boer door een aantal bedrijfsleiders en franchise-nemers is geknoeid met de administratie. Ze deden alsof er door klanten artikelen werden teruggebracht. In werkelijkheid was dat niet zo. Het geld dat aan de klanten teruggegeven zou zijn staken de franchise-nemers en bedrijfsleiders in eigen zak. Er zijn acht mensen opgepakt. Die zouden de afgelopen zes jaar voor anderhalf miljoen euro hebben gefraudeerd in onderling overleg.